van met het NOS-journaal. In Rotterdam geweest in het nieuwe complex De Markthal. Vannacht ging op de achtste verdieping een waterpomp kapot, waardoor lekkage ontstond. Het water sijpelde naar appartementen eronder en enkele winkels en schakelkasten. Zeker 45 woningen zitten zonder water en stroom. En ook een paar kraampjes hebben waterschade. De boel wordt nu gerepareerd en schoongemaakt. En de hal gaat rond deze tijd gewoon open. De marathon Rotterdam, die vlak langs het gebouw komt, ondervindt er geen hinder van. De Australische premier Abbott wil dat de kinderbijslag wordt geschrapt voor ouders die hun kinderen niet laten inenten. Abbott vindt het onverteerbaar dat kinderen ziektes oplopen omdat hun ouders met gewetensbezwaren hun kinderen niet laten inenten. De conservatieve premier wil niet alleen de kinderbijslag, maar ook andere familietoeslagen schrappen. Per kind kan het bedrag oplopen tot omgerekend meer dan 10.000 euro. In Australië is 97% van de kinderen ingeënt, maar het aantal kinderen dat niet gevaccineerd wordt groeit. Het zijn er nu 39.000 volgens een Australische krant. De meeste Duitsers die vannacht zijn opgepakt in Zeeland, in de badplaats Renesse, zijn na verhoor weer vrijgelaten. Ze zijn met de touringcar waarmee ze naar Nederland waren gekomen teruggestuurd naar Duitsland. Er zitten nog 14 mensen vast van de 75 die zijn opgepakt. 13 hebben volgens agenten meegedaan aan de vechtpartij, de 14e had geen identiteitskaart bij zich. De 13 blijven voorlopig vastzitten. De grote groep Duitsers was naar Renesse gekomen voor een vrijgezellenfeest. Vannacht kregen ze ruzie in het uitgaansgebied. Toen de politie er een einde aan wilde maken, richtten de Duitsers hun woede op de agenten. Daarbij werd een politieman met een bierpul op zijn hoofd geslagen en een ander liep een zware hersenschudding op. Vier agenten hebben aangifte gedaan van mishandeling. De Zeeuwse politie zoekt getuigen. Het weer, Tamelijk zonnig, maar er is veel hoge bewolking en er ontstaat wat stapelbewolking.